uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Nederlanders denken negatiever over vluchtelingen en de vluchtelingencrisis dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek in zeven Europese landen. Tweederde van de ondervraagde Nederlanders vindt dat ons land al vol is met migranten. En 90% vindt dat de migranten zo snel mogelijk weer weg moeten. Als oplossing voor de crisis noemen de ondervraagden meestal ontwikkelingshulp voor de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Koningin Maxima breekt het staatsbezoek aan China voortijdig af vanwege haar nierbekkenontsteking. Ze komt vanavond terug naar Nederland en zal dan worden opgenomen in het Bronnovo ziekenhuis in Den Haag, meldt de RVD. Koning Willem-Alexander blijft in China en zal het programma van het staatsbezoek vervolgen. De Gezondheidsraad komt volgende week met nieuwe richtlijnen over gezonde voeding. Minister Schippers van Volksgezondheid zei in het vragenuurtje in de Tweede Kamer... dat ze mensen daarmee duidelijkheid wil bieden na angstwekkende verhalen in kranten. De minister benadrukt dat er al gewerkt werd aan de nieuwe schijf... voordat de Wereldgezondheidsorganisatie naar buiten bracht dat bewerkt vlees kanker kan veroorzaken. De Kamermeerderheid wil voorkomen dat het oliebedrijf Tulip Oil volgend jaar toestemming krijgt om gas te winnen bij Terschelling. Een motie van de PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren is aangenomen. Volgens de partijen is niet aannemelijk gemaakt dat gaswinning bij het Waddeneiland in lijn is met de nieuwe afspraken voor milieu en natuurbescherming. Staatssecretaris Dijkhoff vindt het bezopen dat in Wormerland auto's in brand zijn gestoken. De auto's waren van de fractievoorzitter van GroenLinks en zijn vrouw. De autobranden kunnen iets te maken hebben met de mogelijke komst van asielzoekers naar de gemeente. Dijkhoff vindt het logisch dat er een link wordt gelegd, maar zegt ook dat daar nog geen aanwijzingen voor zijn. Hij noemde mensen die overgaan tot bedreigingen achterlijk. Het weer vanavond en vannacht in het noorden helder en kans op mist. In het zuiden lokaal kans op regen. Morgen overwegend bewolkt, soms wat regen. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files met eh, minstens 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Gooimeer en Laren 6 kilometer. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 5 na een ongeluk, maar de weg is gelukkig wel vrij. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amstel Business Park en Apkoude 7 kilometer en verderop voor de Leidse Rijntunnel nog eens 8. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Knap het Battenverdorp en de afrit AMC 10 kilometer langzaam rijden en ook voor Knap Diemen blijft het druk. Op de A10, de A10 Zuid tussen Slotermeer en Knap het Watergraafsmeer in totaal 13 kilometer file. De A13 staat vol van Den Haag naar Rotterdam, 10 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West, 6, bijna een half uur vertraging daar. Op de A20 Hoek van Holland naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 6 en bij Moordrecht ook 6 kilometer.